Uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar exporteerde Nederland voor 8,8 miljard euro aan vlees, meldt het CBS. Daarmee is Nederland de grootste vleesexporteur van de EU. Zo'n 60% van het vlees gaat naar het buitenland. Over de Nederlandse veestapel is de laatste jaren veel discussie. De dieren zorgen voor veel stikstofuitstoot. Artsen zonder grenzen stopt met zijn activiteiten in twee detentiecentra in Libië. De internationale hulporganisatie noemt de centra overvol en de situatie binnen onacceptabel. Migranten en vluchtelingen die er worden vastgehouden hebben botbreuken en wonden als gevolg door geweld door bewakers. De organisatie vreest ook voor de veiligheid van eigen medewerkers. In de detentiecentra worden mensen tegengehouden die naar Europa willen oversteken. De Libische kustwacht wordt getraind en deels gefinancierd door de EU. In Burkina Faso is een groep agenten in een hinderlaag gelokt door gewapende militanten. Zeker elf agenten zijn gedood, vier worden er nog vermist en zeven overleefden de aanval, die nog niet is opgeëist. De militanten zijn mogelijk gelieerd aan terreurorganisaties als Al-Qaeda en IS. Die winnen de laatste tijd aan invloed in de Sahel. Eerder deze maand doden jihadisten zeker 132 burgers in Burkina Faso. Nu het voetbalstadion van München niet in de kleuren van de regenboogvlag mag worden verlicht... heeft de stad besloten om andere gebouwen in de LHBTI-kleuren te zetten. De gemeenteraad wilde vandaag tijdens de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije een signaal afgeven... kort nadat Hongarije een anti-homo-wet invoerde. Maar uitlichten van het stadion werd door de UEFA verboden. In plaats daarvan krijgt het stadhuis en de Olympiatoren zendmast de regenboogkleuren. Wij laten ons niet afschrikken, zegt de burgemeester. Het weer nog. Flink wat bewolking trekt erover vannacht. In het zuiden en oosten kan het ook regenen. Het koelt af naar 11 tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag is er steeds meer zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.